4 uur. Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft de persaccreditatie van CNN-verslaggever Jim Acosta ingetrokken. Acosta en president Trump kwamen gisteren met elkaar in botsing tijdens een persconferentie. De CNN-journalist vroeg Trump naar de migrantenkaravaan die de president een invasie heeft genoemd. Toen Trump daarop geen antwoord gaf, weigerde Acosta de microfoon af te geven... en deed hij nog een paar pogingen om vragen te stellen. Het Witte Huis zegt dat Acosta daarbij een stagiair die de microfoon wilde afpakken op een onacceptabele manier heeft aangeraakt. Trump noemde Acosta een ongelooflijk onbeschoft persoon en zei dat CNN zich moest schamen dat hij voor de omroep werkt. Het Openbaar Ministerie in Ecuador gaat oud-president Rafael Correa vervolgen voor een mislukte ontvoering. Een rechter zegt dat er genoeg bewijs is dat Correa het brein was achter de poging om in 2012 de politicus Fernando Balda te ontvoeren. Balda vluchtte destijds naar Colombia. In Bogota mislukte daarna een poging om hem te ontvoeren. De daders verklaarden dat ze in opdracht van de Ecuadoraanse geheime dienst handelden. Ze moesten Balda terugbrengen naar Ecuador. Rafael Correa was president van Ecuador van 2007 tot vorig jaar. Hij woont nu in België, waar zijn vrouw vandaan komt. Op het Indonesische deel van het eiland Borneo is vermoedelijk de oudste grottekening van een dier gevonden. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature staat dat de tekening volgens onderzoekers minstens 40.000 jaar oud is. De schildering is gevonden op Oost-Kalimantan, waar duizenden prehistorische handafdrukken, tekeningen en symbolen zijn gevonden in grotten. De onderzoekers denken dat het afgebeelde dier een banteng is, een wild rund dat daar nog steeds voorkomt. Het weer vannacht kan in het noordwesten een bui vallen.